De hulp wordt bemoeilijkt doordat bepaalde gebieden nauwelijks bereikbaar zijn, zegt de SHO. De publieke omroep, de tv-zenders RTL en SBS en enkele commerciële radiostations besteden donderdag aandacht aan de overstromingsramp in Pakistan. Een 54-jarige vrouw die gisteren in Zoetermeer zwaar is mishandeld... is vannacht aan haar verwondingen bezweken. Voorbijgangers vonden de vrouw gistermiddag op een afgelegen fietspad... dat parallel loopt aan de Randstad Rail. Volgens getuigen is de vrouw aangevallen door een man. De dader is nog voortvluchtig. De twee mannen die gisteren op de snelweg A17 bij Moerdijk werden doodgereden... zijn twee broers uit Dordrecht. Ze zijn aangereden door een auto die op weg was naar Schiphol. Mogelijk hadden de mannen pech gekregen met hun eigen auto... en waren ze op weg om hulp te halen. De hevige regenval heeft in de omgeving van Delft en in het Westland voor overlast gezorgd. De brandweer in de regio Haaglanden werd oversteld met telefoontjes over ondergelopen kelders en verstopte rioleringen. In totaal kwamen 140 meldingen binnen na de plensbuien. Het regenfront is inmiddels weggetrokken. Frank-Walter Steinmeier, de fractieleider van de Duitse Sociaaldemocraten in de Bondsdag, trekt zich tijdelijk terug uit de politiek. Hij staat een nier af aan zijn ernstig zieke vrouw. Volgens Duitse media worden Steinmeier en zijn vrouw vandaag opgenomen en de operaties worden morgen uitgevoerd. In de vorige regering Merkel was Steinmeier minister van Buitenlandse Zaken. In oktober hoopt hij terug te zijn in de Bondsdag. De atleten die op de Olympische Spelen in Londen meedoen aan de moderne vijfkamp... zullen voor het eerst lasergeweren gebruiken. Bij de Olympische Jeugdspelen in Singapore is geoefend met lasergeweren... en die test is volgens het IOC